Citydijkers met het NOS Journaal. In Losser, in de buurt van Enschede, is een platte kar met een groep mensen erop gekanteld. De politie zegt dat er 20 gewonden zijn. Vier moesten met een ambulance naar het ziekenhuis. 16 zijn met eigen vervoer naar een ziekenhuis of huisartsenpost gegaan. De mensen op de platte kar zouden van een voetbalteam zijn dat vandaag kampioen werd. Vanaf vandaag geldt een meldingsplicht voor apenpokken betekent dat artsen en GGD-medewerkers die patiënten met die aandoening zien... dat moeten melden bij het RIVM. Met de meldingsplicht kunnen nieuwe gevallen zo vroeg mogelijk worden opgespoord en geïsoleerd... schrijft minister Kuipers aan de Tweede Kamer. De afgelopen weken is het virus in diverse Europese landen vastgesteld. In Nederland zijn ook enkele gevallen ontdekt. Zo'n grote verspreiding is voor het apenpokkenvirus ongewoon. Het virus komt voornamelijk voor in West- en Midden-Afrika. De Turkse president Erdogan heeft gebeld met de president van Finland en de premier van Zweden. Het gesprek ging over een mogelijk NAVO-lidmaatschap van Zweden en Finland. Turkije heeft daartegen sterke bezwaren. Zo wil Erdogan dat Zweden ophoudt met het steunen van wat hij noemt terroristische organisaties. Voetbal dan. De finale van de play-offs voor promotie naar de eredivisie gaat tussen ADO Den Haag en Excelsior. De Rotterdammers versloegen vanavond in Almelo Heracles met 3-1. Daarmee is Heracles na 17 jaar uit de eredivisie gedegradeerd. Vanmiddag bereikte ADO Den Haag de finale door een 2-1 overwinning op FC Eindhoven. De finale wedstrijden van de play-offs worden gespeeld op dinsdag 24 en zondag 29 mei. En de voetbalsters van Olympique Lyonnais hebben de Champions League gewonnen. De Franse ploeg was in Turijn met 3-1 te sterk voor de favorieten van Barcelona. De vrouwen van Olympique Lyonnais wonnen de Champions League nu al acht keer. Tussen 2016 en 2020 zelfs vijf keer op rij. Het weer opklaringen en weinig wind met kans op mist. Minima 5 tot 9 graden. Morgen volop zon, weinig wind en 20 tot 24 graden.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 Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. É que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão, céu e chão grudando no pé, amarelo, azul e branco. Deixa eu me apresentar. Acabei de chegar, depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. É que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão, céu e chão gruda no pé, amarelo, azul e branco. Deixa eu me apresentar. Chiodostelli. Chiodostelli. paraíso Tongo Oh, sete Johnny. Mana miri tumami na le ons Tongo sound, into sound, sound, sound.